5 uur. Jobboot met het NOS Journaal. In Turkije eerder konden al 2,9 miljoen Turken in het buitenland hun stem uitbrengen. Tegen 8 uur Nederlandse tijd worden de eerste voorlopige uitslagen verwacht. In de peilingen ontlopen een aantal ja- en nee-stemmers elkaar niet veel. Of de einduitslag vanavond al duidelijk wordt hangt onder meer af van het verschil tussen het ja- en het nee-kamp. Het dodental van de bomaanslag op een busconvooi bij Aleppo is opgelopen naar 126. Onder de doden zijn zeker 68 kinderen, meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. Het observatorium denkt dat het dodental nog verder zal stijgen. Een man blies zichzelf op in een auto naast een konvooi van 75 bussen en 20 ambulances. Daarmee zouden zo'n 5000 Sjiïten van rebellengebied naar regeringsgebied worden overgebracht. Ook strijders van de rebellen die het konvooi in de gaten hielden zijn omgekomen. De Afghaanse oud-president Karzai heeft felle kritiek op zijn opvolger. Dat Afghanistan toestemming heeft gegeven voor het gebruik van de grootste conventionele bom noemt hij verraad. Donderdag dropte de Verenigde Staten de grootste niet-nucleaire bom uit het arsenaal. Volgens de Afghaanse autoriteiten zijn daarbij 100 mensen omgekomen. Karzai vindt het onbegrijpelijk dat de Amerikanen toestemming hebben gekregen om te bombarderen met een apparaat dat net zo sterk is als een atoombom. Wielrenster Anna van der Breggen heeft de vierde editie van de Amstel Gold Race voor vrouwen gewonnen. De 26-jarige Olympisch kampioene reed 7 kilometer voor de finish weg uit een kopgroepje van vijf vrouwen en kwam uiteindelijk solo over de streep. Haar boels ploeggenote Elisabeth Jan werd tweede, voerde Poolse Katarzyna Niewiadoma Voorafgaand aan de tourvisie van de Amstel Gold Race... zijn opnieuw een aantal dure racefietsen gestolen. Hoeveel precies is onbekend. Er komen meldingen van fietsendiefstal uit onder meer Gulpen en Valkenburg. En dan het weer. Wisselend bewolkt en vooral in de oostelijke helft buien. In het noorden en westen vaker zon.